Marnik Zampersen met het NOS-journaal. NSC-leider Omtzigt gaat ervan uit dat PVV Faber als minister geen termen zal gebruiken als omvolking, zoals ze in het verleden heeft gedaan. Dat zei Omzicht in Nieuwsuur. Volgens hem passen zulke termen op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord. Faber is de beoogd minister van Asiel en Migratie. Ze werd naar voren geschoven nadat partijgenoot Marcus Sower niet door de screening was gekomen. VVD-leider Jessilkus noemde Faber vanwege uitspraken in het verleden niet onomstreden. In een Amerikaanse stad vlakbij Detroit zijn zeker negen mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Een kind van acht is volgens de politie in het hoofd geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers is ook een ander kind. De schietpartij was in een park met veel gezinnen. Een man stapte uit zijn auto en begon om zich heen te schieten met een semi-automatisch wapen. Hij vluchtte vervolgens naar huis een paar kilometer verderop... waar hij dood werd gevonden door de politie. De Nederlandse volleybalsters hebben zich definitief geplaatst... voor de Olympische Spelen van Parijs. Daarvoor moest in de Nations League-wedstrijd tegen Zuid-Korea... minimaal een set worden gewonnen en dat lukte. Nederland won met 3-0. Bij de vorige Spelen in Tokio hadden de volleybalsters zich niet geplaatst. Op het EK voetbal heeft Italië gisteravond gewonnen van Albanië. In Dortmund werd het 2-1. Het doelpunt van Albanië viel al na 23 seconden. Daarmee is het het snelste doelpunt ooit in een EK-wedstrijd. Vanmiddag komt Nederland voor het eerst dit EK in actie. Om drie uur speelt Oranje tegen Polen. De wedstrijd is in Hamburg. Het weer. Vanochtend vooral in het westen buien met kans op onweer. In de middag ook in de rest van het land. Tussendoor is er ook wat zon, het waait flink en het wordt vandaag een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.